ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio kun je daar best het een en ander van merken. Zo is het druk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 10 minuten oponthoud. Dan de N44 Den Haag-Amsterdam. Tussen Wassenaar en Kaag. Een stuk drukker dan anders door een ongeluk op de A4. Mensen rijden daar dus om. 17 kilometer en 30 minuten vertraging als gevolg.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 But remember, it was me and special kind of girl. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept niet-essentieel personeel... terug uit Bahrein, Irak en Jordanië. En Amerikanen in Riyadh in Saoedi-Arabië krijgen het advies... om de Amerikaanse ambassade te mijden. Het gebouw werd vannacht onder vuur genomen door Iran. Iran neemt de golfstaten onder vuur en daardoor stijgen de prijzen voor olie en gas. DUO, de Belastingdienst en andere Rijksdiensten zijn vandaag slechter bereikbaar. Want Rijksambtenaren gaan vandaag staken. De ambtenaren zijn boos omdat ze dit jaar geen salarisverhoging krijgen. En het is weer veel zon vandaag. In het noorden wat bewolking. Het wordt 13 graden aan de kust en 16 graden in het binnenland.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 elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Who ready to party I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Ooh, overdue. Give me some room. I'm coming through. Let's get dirty. That's my jam. to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go, here we go. a jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here.